En voor het vormen van een kartel kregen de vrachtwagenmakers vorig jaar al van de Europese Commissie een boete van in totaal bijna 3 miljard euro. Zo'n 200 Duitse transportbedrijven zijn betrokken bij de claim. In Nederland bereidt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland eenzelfde soort claim voor. Bellen naar de klantenservice van een bedrijf waar je al klant bent wordt goedkoper. Minister Kamp wil de wet wijzigen. Het gaat om telefoonnummers die beginnen met 090. Nu kunnen bedrijven waar je al klant bent er nog maximaal 1 euro bovenop doen. Maar dat mag niet meer van het Europese Hof. De wetswijziging moet op 1 juli ingaan. Het geldt niet voor bedrijven waar je nog geen klant bent en andere 090-nummers zoals spelletjes en sekslijnen. Een dag na de aanslag bij de Westminster Bridge in Londen is meer bekend geworden over de drie mensen die daarbij om het leven kwamen. Het zijn een Britse lerares, een Amerikaanse toerist en een agent. Hij werd neergestoken door de aanslagpleger die daarna zelf werd doodgeschoten. De Britse politie heeft ook de identiteit bekendgemaakt van de dader. Het is de 52-jarige Khalid Massoud. Hij werd geboren in het Engelse Kent. Massoud was in beeld bij de autoriteiten, maar er was geen reden om aan te nemen dat hij een aanslag zou plegen. In het centrum van Antwerpen is vanochtend een man opgepakt... die met hoge snelheid door de drukke winkelstraat De Mer had gereden. De verdachte is een Fransman van Noord-Afrikaanse afkomst. In zijn auto lagen messen, een vuurwapen en andere wapens. Vanwege dat incident worden extra agenten militairen ingezet... op drukke plaatsen in Antwerpen. Het weer vanavond en vandaag droog en helder. Minimumtemperatuur in het binnenland rond het vriespunt. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog. En het wordt 12 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan nog files in de Randstad op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij knoop het Amstel 7 kilometer, ruim 10 minuten vertraging. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij knooppunt Zaandam 5 kilometer. Daar is de vertraging een half uur. Hij heeft te maken met de vrachtwagenbrand op de A8 richting Amsterdam bij Oostzaan. Er staat nog altijd 7 kilometer file. Er is maar één rijstrook open. Vertraging is daar meer dan een uur. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen knoop het Watergraafsmeer en Oud-Zuid... 6 kilometer file met een kwartier oponthoud.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 welkom we eh, terug bij Tweede Uur voor CFM Jong Zandvoort. You're the Dragon Ball Man met Skin. It was almost love, it was almost love. Zometeen in de tweede uur hebben we nog eh, rond kwart over zeven de evenement in Zandvoort. En om half acht natuurlijk de top vijf films. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Zoals deze van John Legend. En Love Me Now. stronger, shaking me right to the core. Oh, I don't know what's in the stars. Never heard it from above. The world isn't ours, but I know what's in my heart. If you ain't mine, I'll be torn apart. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now. Like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I just wanna love you now. your fault Tijd voor de evenementen. ...25 maart is het eh, sportieve weekend weer terug... ...en wordt op zaterdag afgetapt door de wandelaars... ...tijdens de 30 van Zandvoort... Zij gaan vanaf het circuitpark Zandvoort van start voor een uitdagende wandeltocht over 18 of 30 kilometer. De start van beide afstanden is vanaf paddock 2 op het circuitpark Zandvoort. Het officiële startschot van de 30 kilometer wordt gegeven om 8 uur. De 18 kilometer gaat vanaf 9 uur van start. Vervolgens kan tot uh, half 11 worden gestart. Het circuitpark Zandvoort is op zondagochtend 26 maart als eerste het terrein van de deelnemers aan de vierde editie van de voorjaarsklassieker Omloop van Zandvoort. Na een ronde van 4,2 kilometer met de tijdregistratie over het circuit fietsen zij richting het Groene Hart en Haarlem over routes over 45, 80 en 120 kilometer. Dat is best een end 120 kilometer. Het meest afwisselende parcours van Nederland vind je tijdens de Runners World eh, Zandvoort Circuit Run. Tijdens de 10e editie op zondag 26 maart is er geen enkele kilometer met elkaar eh, te vergelijken. Tijdens deze speciale jubileumjaar staat er een nieuwe afstand op het programma, de 21,1 kilometer. Het parcours van deze uitdagende halve marathon gaat over het circuit, het strand, de boulevard en het centrum. Nou, er is dus eh, weer genoeg te doen in Zandvoort. Hou er rekening mee dat er eventuele verkeersproblemen eh, ontstaan op zondag. Goed, we gaan verder met de muziek. De Seven Alias, Jarsinho en Tempo. de ruggen op mijn fit net swipen. Wow. Een aantal dingen op mijn hoed net kijken. Oeh, snelle jongens die ze voelen me. Ik voel op TikTok net die laten sikken naar Palenko. Palenko. Factures heb ik staan het tempo team. En Het was goede dag, dan zie me flexen met de team. Je baby komt de druk, dus ik temder. Tempo, elke dag van de kalender. Ja. Kom me niet uit die spot, want ik ben er. Allemaal maar de snelheid, is goed dat je remember. Nog steeds met Fransen, we wegen achter. Ik laat politie op de wegen achter. Ik zo rappers, ze zijn geen verdachten. Jij hebt bitches voor het kiezen, ze heeft geen instanten. Foto Toto verloren op watje Kwam thuis, had oorlog, geen patatje. Ze weten van me, ben die elegante En ik heb flow staat bro, je mag ze lenen van me. Alles hier is champagne kan niet lang met je praten. Tempo, tik tak, tik tak, tempo. Pasta, tempo. Alles hier is tempo, kan niet lang met je praten. Tempo, tik tak, tik tak, tempo. Pasta, tempo. Snelle jongen, ben op doorgaan.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 No Ja, het is alweer tijd voor de top 5 films. Op nummer 5 staat deze week Power Rangers voor 12 jaar en ouder nieuw in de top 5. Op nummer 4 staat de eh, Chips voor 16 jaar en ouder. Deze is ook nieuw in de top 5. dan deze week op nummer 3 voor, eh, eh, voor 12 jaar en ouder. Deze is twee plekken gezakt. Kong Skull Island. Op nummer 2, nieuw in de top 5 voor 16 jaar en ouder, is Live. Op nummer 1, nieuw in de top 5 voor alle leeftijden en de snelste stijger. Dat is geworden... Het Verlangen. Your new Rihanna. and bitch better have my money. like blah blah blah. Pay me what you want it. Don't act like you forgot.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 Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant. Ooh. When we're kissing, yeah. it feels so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? Never thought that you was like this. I took the tag off a Major Price. priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you trying to cut me off like a light switch. Trying to stay in our Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four letter word, but the four letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go but where your heart used to be, you go dig every day.